parade. I did my best, the perfect guest knew when to go. Perfect you knew when to stay.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 美。 trovi scogliere non so Quelli sguardi sempre attenti ai miei spostamenti Quando dal tuo spazio me ne uscivo un po' ogni sera la tua gelosia, anche se poi era forse oh, più la mia.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 smile.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 De man is een bekende van de politie die vaker bijeenkomsten heeft verstoord. De kaartjes voor de uitvoering waren in de vrije verkoop. Libische rebellen hebben de woestijnstad Beni Walid van drie kanten ingesloten. Beni Walid geldt als een van de laatste bastions van aanhangers van de verdreven dictator Gaddafi. Twee zoons van Gaddafi zouden zich erop houden. Volgens een van de rebellencommandanten wordt nu gewacht op het bevel om aan te vallen. Oud-IMF-topman Stroos-Kaan is weer terug in Frankrijk. Samen met zijn vrouw en dochter is hij van Kennedy Airport in New York naar Parijs gevlogen. In New York was hij enige tijd verdacht van verkrachting van een kamermeisje... wat hem zijn post bij het IMF kostte. De strafzaak werd ingetrokken nadat grote twijfel was ontstaan... over de betrouwbaarheid van het kamermeisje. De nominaties voor de NS Publieksprijs zijn bekendgemaakt. Het zijn Bonita Avenue van Peter Buwalda, Congo van David van Rijbroek, Déjà Vu van Esther Verhoef, Waslaf van Arthur de Japin, Wij zijn ons brein van Dick Swaap en Zomerhuis met zwembad van Herman Koch. Wie wint wordt bepaald door internetstemmen en een vakjury. Happy Feet is weer terug in de Zuidelijke IJszee. De verdwaalde keizerspinguin kwam afgelopen juni per ongeluk terecht in Nieuw-Zeeland. Het dier was ernstig verzwakt en werd vier keer geopereerd. Tienduizenden mensen volgden zijn herstel op internet via een webcam. Happy Feet is naar huis gebracht met een onderzoeksschip in een kist met ijs. En dat het weer wisselend bewolkt en buien. Vanmiddag vooral in het oosten buien met kans op onweer. In het westen dan droog en wat zon. Middagtemperatuur tussen 20 graden op de Wadden en 24 in het oosten. Dit was het. En... Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staat de file op de A6 Lelystad in de richting Muiden. Daar staat tussen Lelystad...